Het werkloosheidspercentage blijft daardoor hangen rond de 8,1 procent. Volgens het CBS gingen meer mensen op zoek naar een baan, terwijl er niet meer banen bijkwamen. In de Oost-Oekraïnse stad Donetsk zijn bij een granaataanval bij een bushalte zeker negen mensen omgekomen. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt, zeggen de separatisten, die het Oekraïense leger verantwoordelijk houden voor de aanval. De slachtoffers zaten onder meer in een bus en in een auto. Er is ook veel materiële schade. De afgelopen tijd is het geweld in het oosten van Oekraïne opgeleid. Vorige week viel het ten zuidwesten van Donetsk bij een soortgelijke aanval op een bus 13 doden. In Syrië zijn twee Haagse jihadstrijders omgekomen, melden het AD en verschillende bronnen op sociale media. Bericht is niet bevestigd. De twee, Soufian Z en Dries D, zouden zijn omgekomen waarschijnlijk bij een Amerikaanse luchtaanval. Wanneer dat is gebeurd is niet duidelijk. Ze zijn in 2013 naar Syrië vertrokken. In Cairo is het wereldberoemde dodenmasker van Tutankhamon beschadigd geraakt, meldt het Amerikaanse persbureau AP. De baard van het masker is losgeraakt. Hoe dat precies is gebeurd is niet duidelijk. De museumleiding wilde dat het snel weer gerepareerd werd en daarom is de baard tot ontzetting van historici met snel drogende lijm weer vastgeplakt. Conservators van het museum zeggen dat de lijm niet is geschikt voor restauraties... en dat het masker door deze onomkeerbare reparatie flink beschadigd is geraakt. Tussen het gezicht en de baard is nu een transparante gele laag te zien... en er zijn krassen op het dode masker van de farao gekomen. Het weer in een groot deel van het land bewolkt, af en toe ook zon. De wind waait uit noordoosten en is matig. Het wordt 3 graden, maar het voelt...